3 uur. Mariette Krol met het NOS heeft de zoektocht naar een containerschip met 33 mensen aan boord gestaakt. Het schip El Faro verdween vorige week bij de Bahama's tijdens de orkaan Joaquin. Er is zes dagen gezocht nadat de communicatie met het schip verloren was gegaan. Afgelopen weekend werden een zwaar beschadigde reddingsboot, olieresten en een reddingsboei gevonden. Van de 28 Amerikanen en 5 Polen aan boord is één stoffelijk overschot teruggevonden. De kustwacht gaat ervan uit dat het schip en de rest van de bemanning is vergaan. De nieuwe regering van de Griekse premier Tsipras kan aan de slag met de hervormingen die zijn afgesproken met internationale schuldeisers. Het nieuwe Griekse parlement heeft zijn vertrouwen in de regering uitgesproken. Van de 300 parlementsleden steunden alle 155 leden van de coalitie een vertrouwensmotie. Vlak voor de stemming zei premier Tsipras dat hij zo snel mogelijk een eerste pakket aan maatregelen wil doorvoeren. Voor 15 oktober moet hij 48 wetten met hervormingen hebben uitgevoerd. In ruil daarvoor is Griekenland in totaal voor 86 miljard euro aan noodsteun toegezegd. Gallup, de bekendste opiniepeiler van de Verenigde Staten, gaat de voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen van 2016 niet peilen, melden Amerikaanse media. Gallup vindt dat het er de vorige keer te ver naast zat. In 2012 stond de republikeinse kandidaat Romney in de slotpeiling van Gallup 1% voor op Obama. Maar Obama won uiteindelijk met bijna 4%. Gallup beloofde toen met een verbeterde methodiek te gaan werken, maar dat gaat volgend jaar nog niet lukken. Oprichter George Gallup wordt gezien als een van de pioniers in het peilen van verkiezingsresultaten.